ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer mensen komen in de problemen doordat ze toeslagen moeten terugbetalen. Dat is terug te vinden in cijfers van het CBS en de Belastingdienst. Het aantal huishoudens met langdurige toeslagenschulden is sinds corona bijna verdrievoudigd. De club die opkomt voor de belangen van mensen die recht hebben op toeslagen... zegt dat het systeem veel te ingewikkeld is. Je kunt van mensen niet verwachten dat ze alles doorgronden, dat ze alles begrijpen en alles perfect aanleveren. Fouten, kortom, zijn snel gemaakt en de gevolgen zijn schrijnend. Meerdere politieke partijen willen dat het toeslagenstelsel daarom op de schop gaat. Sportartsen en de Fietsersbond willen een minimumleeftijd van 12 jaar voor e-bikes. Staat in het AD. Ze zeggen dat kinderen op e-bikes niet genoeg bewegen. Ook zouden er minder kinderen gewond raken als er een minimumleeftijd is. Eigenlijk wilden ze die op 16 jaar zetten, maar dat vinden ze niet haalbaar... omdat scholieren op het platteland dan bijna niet op school kunnen komen. En politici halen in deze verkiezingstijd alles uit de kast om op te vallen. Ook op social media. Onze verslaggever Ismael de Bruin vroeg aan jongeren wat zij ervan meekrijgen. Van die filmpjes, maar dan mensen met AI hebben gemaakt. Dat ze politie rare dingen gaan laten zeggen. Filmpjes van Geert Wilders, dat hij met de Marokkanen zit te chillen. Eh, ja, Rob Jetten die allemaal eh, Gen Z dingen gaat eh, proberen. Wat vond je ervan? ja, wel, wel leuk. Goede reclame. Het enige wat ik heb gezien is dat D66 D67 werd. Maar dat is, daar blijft het ook wel bij. Nou, <laughs> vond ik wel grappig. Maar het is niet dat ik me er daarna in verdiept heb of zo. Ja, ik heb wel een paar belachelijke filmpjes gezien. Ik weet niet meer van welke partij dat was. Maar dat die eh, vrouw uh, eh, paardenstront in het gezicht aan het smeren was om eh, aandacht te krijgen. Ik vind dat wel heel ver gaan. Ik vind het op zich best wel grappig, want ze, want ze maken een meme van zichzelf. Op zich is het wel een slimme strategie om jongere stemmers eh, over te halen. Ik vind het juist een beetje belachelijk. Ik snap wel dat ze daar meer stemmen mee kunnen krijgen. Maar ik denk dat het wel bij je partij moet blijven passen. En dat je daar niet te ver in moet gaan om jonge kiezers over de slag te krijgen. Heb ik het weer nog? Eh, we krijgen een grijze, grijze dag met vooral in het noorden en oosten vanmorgen een paar buien. Later steeds vaker droog en het wordt een graad of 12. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB.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 geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. myself ZFM. Yo, G, they can't stop me from rapping, can they? Can they hop? I spit it through the wire, man. It's too much stuff on my heart right now, man. I gladly risk it all right now. It's a life or death situation, man. Y'all, y'all, y'all don't really understand how I feel right now, man. It's your boy Kanye Titter. Shot Town, what's going on? Uh huh, yeah, yeah. I drink a boost for breakfast, an insure for dessert. Somebody order pancakes, I just sip the scissor. That right there could drive a sane man berserk. Not to worry, Mr. Ace to the Izzo's back to wizard. How do you console my mom or give her light support? Telling her son's on life support. And just imagine how my girl feel. On the plane, scared as hell that I got look like Emmett Till. She was with me before the deal. She been trying to be mine. She a Delta, so she been throwing that dynasty sign. No use me trying to be lying. I've been trying trying to be signed, trying to be a millionaire. How I used two lifelines in the same hospital where Biggie Smalls died. The doctor said I had blood clots, but I ain't Jamaican man. Story on MTV, and I ain't trying to make a band. I swear this right here, history in the making, man. I really apologize to everyone right now if, if it's unclear at all, man. They got my mouth wired shut for like, I don't know, the doctor said like six weeks. You know, he had reconstruct, I had reconstructive surgery on my jaw. I looked in the mirror, half of my jaw was in the back of my mouth, man. I couldn't believe it. But I'm still here for y'all right now, man. This is what I got to say right here, though. Yeah. Turn me up, yeah. Uh. What if somebody from the shadow was ill? Got a deal on the hottest rap label around. But he wasn't talking about coke and birds, it was more like spoken word. Except he's really putting it down. And he explained the story about how blacks came from glory and what we need to do in a game. Good dude, bad night, right place, wrong time, in the blink of an eye. His whole life changed. If you could feel how my face felt, you would know how Mace felt. Thank God I ain't too cool for the safe belt. I swear swear to God, drive a two on a two. I got a lawyer for the case to keep us in my safe. Safe, my dogs couldn't tell if I, I look like Tom Cruise on Vanilla Sky. It was televised. It's been an accident like Geico. They thought I was burned up like Pepsi did Michael. I must got an angel, cause look how death missed his ass. Unbreakable, what you thought they call me Mr. Glass? Look back on my life like the ghost of Christmas past. Toys at Russ where I used to spend that Christmas cash. And I still won't grow up. I'm a grown ass kid. Swear I should be locked up for stupid that I did, but I'm a champion. So I turn tragedy to triumph. Make music that's fire. Spit my soul through the wire. You know what I'm saying? When the doctor told me I had a um, I was gonna have to have a plate in my chin.